In Kerkdriel is vannacht na een plofkraak op een winkel de winkeleigenaar mishandeld. Hij moest naar het ziekenhuis. De criminelen hadden het voorzien op de geldautomaat in zijn winkel. Of er geld is buitgemaakt is niet bekend. Na de plofkraak brak brand uit in de winkel die oversloeg naar de panden ernaast. De bewoners zijn vanwege de rookontwikkeling geëvacueerd. De daders zijn gevlucht in een zwarte Audi. In Amsterdam was een poging tot een plofkraak. Daar zijn negen woningen ontruimd vanwege explosiegevaar. Criminelen lieten toen ze betrapt werden de explosieven achter die ze wilden gebruiken voor de plofkraak. Ook een gestolen bestelbusje bleef achter. De EOD gaat de explosieven onschadelijk maken. Er gaan nog te weinig kinderen naar een school die goed bij ze past, vindt de Onderwijsraad. Er is niet in elke regio een school te vinden die zich heeft gespecialiseerd in passende begeleiding. Scholen moeten er sinds twee jaar voor zorgen dat ze alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben goed onderwijs kunnen geven. Ze moeten regionaal afspraken maken over wie welke kinderen opneemt en waarin een school zich specialiseert. Dat gebeurt veel te weinig, zegt de Onderwijsraad. In brood zit nog altijd te veel zout, zegt de Consumentenbond. Bij het supermarktbrood gaat het goed. Daar zit tegenwoordig een kwart minder zout in vergeleken met zeven jaar geleden. Maar de bakkerijketens blijven achter. Daar zijn vooral de ambachtelijke broden te zout. Bakkerijen Vlaams Broodhuis en Van Menno spannen de kroon. Alle onderzochte broden van deze ketens zijn te zout. De zoutste broden uit de test bevatten 0,8 gram zout per snee. Bakkerij Bart is de enige keten waarvan alle drie de onderzochte broden binnen de wettelijke norm blijven. Te veel zout schaadt de gezondheid en is onder meer slecht voor hart en nieren. De Italiaanse premier Renzi vertrekt. en zegt de volle verantwoordelijkheid te nemen voor de nederlaag bij het referendum over een aantal grondwetswijzigingen. Waarbij bijna alle stemmen geteld heeft zo'n 60% van de Italianen nee gezegd tegen zijn voorstellen. Dan nog het weer. Vandaag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Alleen in het noorden kan het nog wat mistig zijn. Blijf wel koud, maximaal tussen de 0 en 4 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam... bij Inbrugge 7 kilometer, bijna drie kwartier oponthoud. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude 10 kilometer... vertraging daar een kwartier... De A12, Den Haag richting Utrecht, bij Hooggraven 5 kilometer.